Levi van Eck met het NOS-journaal. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS... heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998... ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd... en dat klachten onder de pet zijn gehouden... De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden... een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. De mensen die meededen aan een project in Tilburg... willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro... omdat ze jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof Chrome 6. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot twee maanden cel... vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt... voor de moord op het Friese meisje in 1999. Hij schrijft over deze theorie op zijn eigen website... en ook schreef hij er een boek over. Daarin wordt de man die volgens Dankbaar medeplichtig is... aan de dood van Vaatstra met naam en toenaam genoemd. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben... Voor de moord op Marianne Vaatstra zit Jasper S. vast. In 2013 kreeg hij 18 jaar cel opgelegd. In Os is een verdachte aangehouden voor het doodschieten van een 43-jarige man... gisterochtend op een parkeerplaats. De verdachte is een man van 59... die al langere tijd een zakelijk conflict zou hebben gehad met het slachtoffer. De verdachte lag zwaargewond in zijn eigen huis. Waarschijnlijk had hij geprobeerd zelfmoord te plegen.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 fumemos como fumamos en La Habana. Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no estoy mismo. could fade so fast. We said forever, but not really. op internet. www.zfmzandvoort.nl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 the same motherfuckers asking me to do, And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy bud makin' Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we popping the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we be really those 不够。 Dit is ZFM. Sunday. Guess I won't be coming to church on Sunday.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 gotta let me try